Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Alkmaar is vanmiddag een meisje van vijf overleden... nadat de bakfiets waarin ze zat werd aangereden door een motorrijder. Het meisje werd naar het ziekenhuis gebracht, waar ze later overleed. Ook de motorrijder van 26 raakte gewond. Hij is opgepakt en wordt later verhoord over zijn rol in het ongeluk. De bestuurder van de bakfiets raakte niet gewond. Of dat de vader of moeder was van het meisje is niet bekend. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk met de bakfiets kon gebeuren. Westerse bondgenoten maken zich zorgen over de honderden geheime militaire stukken die zijn gelekt in de VS. Daarin staat onder meer gevoelige informatie over de oorlog in Oekraïne. Anonieme Europese bronnen zeggen tegen de Washington Post dat de affaire schade heeft veroorzaakt... maar dat de landen wel met de VS blijven samenwerken op inlichtingengebied omdat ze elkaar nodig hebben. ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken zegt dat het inlichtingenlek de samenwerking met de bondgenoten niet in de weg staat. Polen importeert voorlopig geen graan, honing en andere voedselproducten meer uit Oekraïne. dat gebeurt om de eigen boeren te beschermen, zegt de Poolse regering. De graan uit Oekraïne is veel goedkoper dan dat uit Polen. De leider van de grootste regeringspartij benadrukt dat Polen een bondgenoot blijft van Oekraïne. Enkele tientallen Oekraïense vluchtelingen die in een opvangcentrum in Harskamp zitten... hebben geprotesteerd tegen de leefomstandigheden daar. Ze verblijven al ruim een jaar op de Veluwse legerplaats in militaire barakken... en vinden onder meer dat ze geen privacy hebben. Ook klagen ze over het eten, het onderwijs en de zorg. De gemeente Ede, die over de opvang gaat, herkent de klachten voor een deel. Er komen daarom keukens, zodat er ruim 300 vluchtelingen zelf kunnen koken. Dat weer vanavond verspreid over het land lichte regen of motregen. Morgen wisselen wolkenvelden en zon elkaar af en ontstaan er ook nog enkele buien. De dagen daarna is het vaak droog met zon en het wordt wat warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file vanuit de Keukenhof op de N208 van Sassenheim naar Haarlem. Tussen Lisse en de aansluiting met de N207 heb je een kwartiertijdverlies.